7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Nederlandse ziekenhuizen zoeken hard naar personeel en apparatuur... om de komende dagen extra bedden op de intensive cares te kunnen leveren. Het moet er aan het einde van de week 2400 zijn, 800 meer dan nu. Volgens de Vereniging voor Intensive Care... wordt er ontiegelijk veel van de zorgmedewerkers gevraagd. De extra bedden zijn nodig omdat het aantal coronapatiënten op de IC's... sneller stijgt dan verwacht. Het aantal coronadoden dat de afgelopen 24 uur in Italië is gemeld ligt op 812. Daarmee komt het officiële dodental in het land op ruim 11.500. Dat meldt de Italiaanse gezondheidsautoriteit. Het dodental past in het beeld van de afgelopen dagen. Het aantal besmettingen in Italië nam toe met ruim 4000. Dat is het laagste aantal in bijna twee weken. Noord-Macedonië is tijdens een ceremonie op het hoofdkwartier in Brussel... officieel gepresenteerd als dertigste lid van de NAVO. De vlag van het Balkanland werd gehezen tijdens het volkslied. Vanwege het coronavirus was er geen publiek bij de ceremonie. Alleen NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg hield een kort toespraak. Bedrijven kunnen sneller een vergunning krijgen voor onderzoek naar gentherapie. Dat soort onderzoek kan mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van een vaccin... of een behandeling tegen het coronavirus... Wie onderzoek doet naar genetisch gemodificeerde organismen... heeft een vergunning nodig van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Minister van Nieuwenhuizen heeft daarom een spoedregeling opgetuigd... om aanvragen sneller te behandelen. De douane heeft in de haven van Rotterdam vandaag bijna 900 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren verstopt in een container met ananassen uit Costa Rica. De cocaïne is vernietigd. Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. Het wordt vannacht 0 tot min 4 graden. Morgen veel zon bij 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is de A7 Horenzaanstad nog steeds dicht bij Purmer en Zuid door het ongeluk eerder vanmiddag.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 with a knowing smile oh, When I saw that girl upon your arm I knew she would won your heart with a fatal charm I said, soul boy, let's hit the town I said, hey boy, what's with the frown? But in return, all you could say Was, hi George, meet my fiance." Guns, guns, having some fun Crazy ladies, keep them on the run Wise guys, realize there's danger in emotional ties chick, that's a friend of mine. Just watch your mouth, baby, out of line.